Linde met het NOS-journaal. In Sydney hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een pro-Palestijnse demonstratie. Ze riepen op tot vrede en willen dat Israël meer hulp toelaat tot de Gazastrook, waar een humanitaire crisis is. Volgens de Australische politie waren er 90.000 deelnemers. De organisatie zegt dat het er ruim drie keer zoveel waren. De demonstranten in Sydney liepen onder meer over de bekende Harbour Bridge. Onder de betogers was Wikileaks-oprichter Julian Assange... Ook in Melbourne werd gedemonstreerd. De politie heeft bij een dodelijke aanrijding op de A2 in Noord-Brabant vannacht twee mensen aangehouden. Bij Maarhezen kwamen drie auto's in botsing. Een van de inzittenden overleed. Het gaat om een man uit Montfort in Limburg. Een andere man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis en een derde raakte licht gewond. Een van de bestuurders werd aangehouden omdat hij te veel gedronken had. Zijn passagier werd ook aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren. Het meisje van bijna één uit Utrecht dat sinds dinsdag was vermist is terecht. De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Gisteravond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. De Nederlandse beachvolleybalduo's zijn niet door naar de finale van het EK in Düsseldorf. Alexander Brouwer en Steven van der Velde verloren in twee sets van Noorwegen. Het werd 21-17 en 21-11. Eerder vandaag verloren Stefan Boermans en Jorik de Groot van de Zweedse Olympisch kampioenen. Daar werd het 25-27 en 17-21. Later vandaag strijden de Nederlandse duo's tegen elkaar om het brons. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 23 graden. Later vanmiddag wat meer bewolking en vanavond op veel plaatsen wat regen. Morgen eerst droog met zon, later opnieuw regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.